soms geen verstand. Maar jij helemaal niet. We verschillen niet. Nee, nee, we verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken. Liesbeth, we verschillen niet. Nee, nee, we verschillen niet. Wij verschillen niet zoals het gaat. Soms balanceer ik op de nooit zo snel jij het ziet. Je zet soms naar mijn hand, dat denk je wel, toch vertrouw je verschillen niet, we verschillen niet. Nee, nee, we verschillen niet als we denken. Maar goed, we verschillen niet. Nog één man. Als er een vrouw is waar ik vanavond mee naar huis ga, is het Lisbeth Leers. Laat je horen!